Jobboot met het NOS Journaal. Oekraïne erkent in het hele land presidentsverkiezingen kunnen worden gehouden. Het wordt lastig in de regio's Donetsk en Lugansk... waar pro-Russen de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Avakov... houden separatisten stemlokalen bezet... en zijn leden van kiescommissies ontvoerd. In het grootste deel van de twee regio's kan daardoor niet worden gestemd. Volgens de minister gaan de verkiezingen voor een nieuwe president in elk geval door. Het Nederlandse Rode Kruis heeft Giro 6251 geopend voor de slachtoffers van de watersnood in Bosnië en Servië. De organisatie heeft minimaal 50.000 euro toegezegd voor hulp op de Balkan. Maar volgens het Rode Kruis is er veel meer nodig om de bevolking daar te helpen. Meer dan een kwart van de 4 miljoen inwoners van Bosnië is slachtoffer van de overstromingen. Veel steden en dorpen in het westen van Servië staan blank. Het noodweer op de Balkan heeft aan zeker 35 mensen het leven gekost. Het zijn de zwaarste overstromingen in 120 jaar. Staatssecretaris Wiebes wil het belastingstelsel vereenvoudigen. Dat is volgens hem nodig om de Belastingdienst weer goed te laten functioneren. Die krijgt steeds meer uitvoeringstaken en dat maakt het werken praktisch ondoenlijk. Vakbond Advocabo is blij dat de staatssecretaris maatregelen neemt... maar denkt dat er op korte termijn weinig verandert. De bond wil snel meer personeel bij de Belastingdienst... om onder meer de fraude aan te pakken. De chauffeur van de uitgebrande bus in Colombia is gearresteerd. Gisteren kwamen 32 mensen om het leven, op één na allemaal kinderen, toen de bus waarin ze zaten in brand vloog. Na het ongeluk is de chauffeur gevlucht. Een woedende menigte trok vervolgens naar zijn huis en gooide stenen door de ramen. Daarna heeft hij zich volgens het Franse persbureau AFP bij de politie gemeld. De oorzaak van de ramp met de bus is nog niet bekend. Het weer nog de hele avond warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, met temperaturen tussen 25 en 28 graden. Op de Wadden wordt het 24 graden. In de namiddag en avond vanuit het zuidwesten bewolking... met kans op een stevige onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits in de Randstad. Alleen bij Rotterdam nog niet. Daar is het nog wel druk. Files staan er nog op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 2 kilometer. En richting Den Haag bij knooppunt Battenverdorp 2.